We come on this loop, John B. My grandfather. mensen die me een beetje kennen, die denken... Hey, is dat eh, geen fan van de Beach Boys, die Blokhuizen? Ja, dat is die. Het is niet anders. En daarom vandaag in het tweede gedeelte van de show... de zondagmorgen van Girl FM. Een prachtige van de Beach Boys. Een van de allergrootste hits. Eh, Sloop John B. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Welkom bij het tweede gedeelte van de show dus. We gaan je oren verwennen. Een uur lang met lekkere muziek nog.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 Maar wel heel leuke, dat er weer wel begin, begin een beetje te stotteren. Heb u dat weer? Ik ga zo weer even wat koffie drinken. Heb ik wel even nodig. Straks gaan we praten met Annemarie van Hinsberg. Zij is programmaleider Sociale Stabiliteit van Movisie. We gaan het met haar hebben over de samenleving wordt steeds harder. Hmm. Ja, Jeroen van Gent, misschien ben je het gewend. Die is hier altijd op zondagmorgen met een reportage. Maar hij heeft een weekje vrij. Dus vandaar dat we Herman de Bruin nog een keertje extra aan het werk hebben gestuurd.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 Heel interessant, want daar staat het laatste nieuws op eh, uit de regio, uit heel zuid vlaanderen Dus eh, zeker de moeite waard om eh, te bekijken. go-rtv.nl Ja, ook het weer van vandaag staat erop, dus dat ziet er ja, fris uit. Maar ook natuurlijk leuke berichten over wat er de afgelopen week allemaal is gebeurd. Ook op Hemelvaartsdag en zo leuke dingen. Daar kun je alles over lezen op onze website. go-rtv.nl oh, oh, what a kiss. You're the one, you're the one just for me. Oh, oh, what a Oh, and you kiss me it's so heavenly. You are so divine. And I ask you, will you please be mine? Oh, I say it's true. I'm in love, so in love just with you. As long as you are with me, I feel fine, you treat me tenderly. Through all those years may go, when you kiss me, I'm always aglow. Oh, oh, oh, what a kiss! You're the one, you're the one just for me. Oh, oh, what a kiss! When you kiss me, it's so heavenly. You are so divine. And I ask you, will you please be mine? Oh, I say it's true. I'm in love, so in love just with you. You're the one, you're the one just for me. Oh, oh, what a kiss. When you kiss me, it's so heavenly. You are so divine. And I ask you, will you please be mine? Oh, I say it's true. I'm in love, so in love just with you. Er werd altijd eh, gelachen om eh, Marianne Rosenberg. Ja, een beetje gek eigenlijk, want het is gewoon een hele leuke zangeres. Ze doet het nog steeds aardig, geloof ik, in Duitsland, hè? Hier was ze met haar grootste hit in Nederland. Ich bin wie du, natuurlijk. En Wil Andy hoorde je ervoor met... Oh, what a kiss. Hier in de studio zeiden ze van... Mijn hemel, Blokhuis, wat heb je nu weer opgedist uit de discotheek hier? Nou, die dus. Lekker. Tijd voor het tweede gesprek. Eh, ik zei het al, eh, Jeroen van Gent, die je normaal hoort op dit uur, die is eh, een weekje vrij. En daarom hebben wij nou, Herman de Bruin gevraagd om een ander gesprek te maken. En dat deed hij inderdaad met Annemarie van Hinsberg. Hier is zijn bijdrage. De samenleving wordt steeds harder. Dat zijn niet mijn woorden, maar dat zijn de woorden van Movisie. Want Annemarie van Hinsberg, programmaleider Sociale Stabiliteit van Movisie, is in de uitzending en die kan daar u alles over vertellen. Mevrouw van Hinsberg, welkom. Ja, dank u wel. Ja, ehm, de samenleving wordt steeds harder. Dat hebben jullie vast onderzocht. Ja, dat hebben wij niet onderzocht hoor. Dat is het jaarrapport van de AIVD, mhm. eh, Veiligheidsdienst. Eh, ze hebben dat gepubliceerd uh, voor afgelopen week. En zij stellen inderdaad dat polarisatie in de samenleving groeit en dat de samenleving verhardt. En ze spreken daar hun zorgen over uit. Mhm. En ehm, vanuit Novisie hebben we vooral veel onderzoek gedaan en, en kennis ontwikkeld over wat je daar aan zou kunnen doen, hoe je daarmee om zou kunnen gaan. Ja. En wat wij dus zien, wat ook mijn pleidooi is, om meer te investeren in het organiseren van ontmoeting tussen verschillende groepen mensen. Want we weten dat als je tijdens die ontmoeting elkaar kunt leren kennen en je kunt inleven in elkaar, dat dat vaak een verzachtend effect heeft op de scheidslijnen. Mhm. ja, ik kan er ook wel een voorbeeld van geven. Ja, graag. Um, ja, dus bijvoorbeeld als je kijkt naar het woningtekort, hè, dat is steeds meer een, een, een thema dat mensen uh, lastig een woning kunnen krijgen. En als dan bijvoorbeeld in de straat eh, een woning wordt toegewezen aan een, eh, een gezin dat gevlucht uit Syrië of de Oekraïne, hmm. terwijl je eigen zoon al heel lang op de wachtlijst staat, nou, dan kan dat best voelen als oneerlijk en dat kan er weer toe leiden dat mensen zich keren tussen, tegen vluchtelingen. maar als je dan mensen hebt ontmoet uit die landen, en hun verhalen hebt gehoord en je kunt verplaatsen in de situatie, dan zal dat je waarschijnlijk milder stemmen. En dan zul je ook waarschijnlijk makkelijker een gezin uh, die woning gunnen. Ja, u probeert gemeenten daar zover voor te krijgen dat ze daar ook aandacht voor hebben. Hoe krijgt u de gemeente zover? Nou, ik denk, ik denk, dat het vooral heel, heel, erg gaat om te laten zien dat de urgentie groot is. Mhm. Eh, ik, ik, denk toch dingen als ontmoeting en contact en, en, sociaal werk in de wijk, dat dat vaak toch een beetje erbij bungelt. Daar zal ik het even oneerbiedig zeggen omdat uh, er natuurlijk heel veel andere dingen zijn die, die, die veel hoger op de agenda staan. Ja. we nou jeugdzorg is, werkgelegenheid creëren, et cetera, criminaliteit aanpakken. Maar ik denk juist dat ook, ook juist wat, wat in die sociaal domein veel gebeurt en wat heel veel vrijwilligers weer oppakken dat dat wat, wat hoger op die agenda zou moeten. En dat we met elkaar moeten agenderen ook. En ik, ik denk, van als, het, als je zo'n rapport dan weer ziet van de IVD... Mm dat langs al die scheidslijnen die polarisatie toeneemt... denk ik, ja, dan, dan moeten we juist alles wat er kan... en ook, ook waar we ook kennis over hebben dat het kan werken denk, dan is het belangrijk om dat ook in te zetten. En dat vraagt toch om, wat investering ook. Ja, u geeft al heel veel tips over wat er zou kunnen en wat werkt en wat niet werkt. Kunnen mensen daar kennis van nemen? Of gemeenten bijvoorbeeld, oh, via uw eh, sociale media bijvoorbeeld? Ja, dat, eh, dat is natuurlijk wat ik al zei. Daar is best wel veel onderzoek gedaan. Dat is ook op, mhm. op, eh, ja, op onze website en uh, ook, de websites van Partners te vinden. We hebben bijvoorbeeld ook een heel praktische tool ontwikkeld. De wijkverbinder heet dat. Maar daar staat bijvoorbeeld heel ja, op een praktische manier aangereikte kennis over wat werkt bij het organiseren van ontmoeting om verschillen te overbruggen en om dus inderdaad die polarisatie te verminderen www.movisie.nl volgens mij uit mijn hoofd gezegd. Dan kunnen mensen daar zelf even kijken. Maar de oproep om met de gemeenten iets meer te gaan doen aan die samenleving die steeds harder wordt, mm. dat hebt u in ieder geval ook duidelijk gemaakt. Ja, want ik, ik denk zelf namelijk, we hebben het natuurlijk nu over verschillen over eh, bruggen tussen groepen mensen in de samenleving. Hè, dat daar de regie op gepakt kan worden. Maar de oorzaak van die verharding en polarisatie ligt voor een deel ook bij eh, gemeenten en besturen en politici zelf. Eh, dus ik denk dat het goed is dat zij ook daarnaar kijken. Want bijvoorbeeld, ja, je kunt maatregelen nemen voor de ene groep eh, die dan goed uitpakken, maar voor een andere juist heel erg een nadeel kunnen geven. En dat kan dus weer spanningen veroorzaken. Ik zie nou heel veel langskomen op social media waar inderdaad ja, over dat gemeenteopvangplekken opvangplekken creëren van vluchtelingen uit Oekraïne en soms zelfs ten koste van vluchtelingen uit andere landen. Ja. Of dat er in de communicatie, nou het ook met corona, dat het heel polariserend kan werken als je bijvoorbeeld mensen die eh, met mooi weer naar het strand gingen en mm. anderhalve meter tijd, dat die dan werden weggezet als eh, degene die de schuld hadden van de maatregelen. dat is enorm polariserend. Dus ik denk dat gemeenten ook daarin eh, ja, een, duidelijke rol moeten pakken om, om te kijken hoe ze dat kunnen voorkomen. Annemarie ja. van Hinsberg, programmaleider van de Sociale Stabiliteit Movisie. Dank voor het gesprek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! ¡Ay! wij hier aan de pindarotjes weer zijn. Ja hoor. Ze hebben zo'n hele grote zak meegenomen van de supermarkt. Oh, <laughs> allemachtig. Zit ik hier met bruine lippen tegen je te kleppen. Kan dat eigenlijk wel? Nou, nou ja, ik hoef toch alleen maar te vertellen dat eh, je luisterde naar eh, Kylie Minogue met In Your Eyes. En Los del Rio, de Macarena. Nou, niet iets om te doen vandaag zo. Hè? Zo vlak voor de lunch. Of uh, eh, gaan we wat anders doen vandaag? Waarom niet? De sleutel van de jukebox is <laughs> ah, weg. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van een plaatje dat bleef hangen op dat hey hey. En de sleutel van die jukebox bleek verdwenen in het café. Dus een ieder liep met zo'n gezicht, want die jukebox zat podicht. En de stroom uitschakelen kon niet, dat bleek ook de knop van het licht. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie? sleutel van de wordt gezien. Want de kraan is kapot en dat ding zit op slot. De kastelein doet de lichtknop en zij hier nog wat lust. Moet het voor het donker maar zeggen, we krijgen tien minuten rust. Maar zonder licht in een café, hoe komt de mens op dat idee? Het mijn me in het donker, je hoort aan alle kanten hee hee. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Want de plaat is kapot en dat ding zit op slot. En de mensen die daar woonden aan de zij en overkant namen ook die kreet al over. Hé, hey, wat is er aan de hand? En daar kijk heel achter de sleutel. In de scherven achter het glas, als je me nou beurt. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Want de plaat is gewacht. Wie heeft de sleutel van de euro's gezien? Want de plaat is kapot en dat ding zit op slot. genoeg. Dat hoor je wel bij de OJ's deze zondagmorgen. Goh, gaat al richting 12 uur. Wat gaat de tijd snel? En dat komt omdat we het gezellig hebben hier bij Govem. Misschien heb jij het ook wel heel gezellig. Zeker als je luisterde naar die allemachtig uh, cocktailtrio wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wat was dat ook weer? Dat is zo'n apparaat met glas en uh, singeltjes. Vinyl heet dit tegenwoordig heel hip. En daar zaten knoppen op en dan kon je een nummer uitkiezen. Geweldig. Bestaan die dingen nog? Now I time of my life. No, like this before. Yes, I swear it's a and I owe it all to you. way before. yes, I swear way. it's a truth, and I hope it. het nummer als Last Train to London. Maar dan is het van Electric Light Orchestra. De oorspronkelijke uitvoering dan. Hè? Maar deze is ook niet voor de poes. Zeker niet. Atomic Kitten, Be With You. En eh, voor eh, Bill Medley en Jennifer Warnes met If I Had The Time Of My Life. Aan het einde van deze aflevering van de Zorgendag, uh, eh, morgen van GoFM. Hey, ontzettend bedankt weer voor je gezelschap vandaag. Fijn dat je erbij was. En we hebben nog veel meer mooie muziek voor je en informatie hier bij GoFM de hele dag. Dus blijf vooral luisteren. En als je blijft luisteren, dan komen we elkaar wel weer tegen volgende week zondag om 10 uur met een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van GoFM. Ik hoop je dan weer te treffen. Ik wens je een ontzettend leuke dag vandaag. En eh, ja, tot gauw. Tot besluit van de show, Virgo Sharky en A eh, Good Heart. Mooie dag.